Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee groepen mensen zijn gisteravond in Den Haag beroofd na een festival. gebeurde achter elkaar op twee verschillende plekken in de wijk Moerwijk. In beide gevallen werden de slachtoffers aangesproken door een groep verdachten. Ze zouden hun spullen onder dreiging van een vuurwapen hebben moeten afgeven. Bij één beroving zou volgens de politie ook geschoten zijn. Het is niet bekend of het groepje rovers ook op het festival was. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. De kustwacht van Maleisië heeft na twee dagen een olietanker gevonden die na een aanvaring zoek was. Het schip kwam vrijdag voor de kust van Singapore in aanvaring met een andere olietanker waarna brand ontstond. Twee bemanningsleden raakten gewond. Daarna ging een van de tankers er vandoor. Volgens de Maleisische kustwacht werd ook het volgsysteem uitgezet. De bemanning van de teruggevonden tanker is aangehouden. Premier Netanyahu van Israël gaat morgen naar de VS voor een gesprek met president Biden twee ontmoeten elkaar dinsdag. En dat is voor het eerst sinds het najaar. Demonstranten in Israël willen dat Netanyahu pas naar de VS gaat... als er een deal is over de vrijlating van gijzelaars door Hamas. En Max Verstappen begint de Grand Prix van Hongarije vandaag vanaf de derde plek. En daar is hij best teleurgesteld over. It's just a bit of a shame. A little bit frustrated of course after yeah, all the updates on the car as well. You know, I was hoping for a little bit more, but uh, at the moment, yeah, we still need to try and improve it further. Hij had op meer gehoopt, vooral na alle verbeteringen aan zijn wagen. De Grand Prix start vanmiddag om drie uur. Krijg je nog het weer? Vanmiddag trekken er buien over het land. Hier kan ook wat onweer bij zitten. Later wordt het droger en breekt de zon af en toe door.